uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Tubbergen in Overijssel zegt onaangenaam verrast te zijn... door een kabinetsbesluit over een AZC in de gemeente. Het COA heeft een hotel gekocht in de plaats Albergen... en wil er tot 300 asielzoekers opvangen. Het kabinet maakte bekend dat de vergunning sowieso wordt verleend... ook zonder akkoord van de gemeente. De verantwoordelijke wethouder is verrast, voelt zich overvallen... en noemt het een bedenkelijk besluit. Gisteravond was er een spontane demonstratie bij het hotel. Een extreemrechts muziekfestival in het Belgische Ieper mag toch niet doorgaan. De vergunning is ingetrokken omdat sommige artiesten volgens het stadsbestuur banden hebben met neonazies. Volgens Vlaamse media staan sommige artiesten op de radar van inlichtingendiensten. Bij de aanvraag van de vergunning zou er geen juridische grond zijn geweest om het feest te verbieden. Daar ontstond ophef over in België. De vergunning werd volgens de stad nu pas ingetrokken omdat er nog op adviezen en officiële informatie werd gewacht. Inwoners van De Meern in Utrecht hebben een gaslucht gemeld bij de landelijke netbeheerder GasUnie. Er bleek geen gas te zijn ontsnapt, alleen de typische gaslucht. Die wordt toegevoegd zodat mensen het merken als er gas ontsnapt. In dit geval was de zogenoemde odorant ontsnapt toen hij werd bijgemengd. De gasunie meldt op Twitter dat de lucht nog enige dagen te ruiken kan zijn. De geurstof is ongevaarlijk. De internationale autosportbond FIA heeft een nieuw motorreglement voor de Formule 1 goedgekeurd. Vanaf 2026 rijden coureurs in auto's met schonere motoren en neemt het elektrisch vermogen van de wagens toe. De FIA wil de sport verduurzamen en streeft ernaar vanaf 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Het weer, de dag begint met bewolking en een enkele bui. In het noordoosten is er wat zon, het kan ook onweren. Op plaatsen waar het regent wordt het een graad of 20... en op andere plaatsen kan het tot 27 graden worden.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 Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen als dat betekent van de twijfel Oh yeah hey, Zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog Nog uit je gesproken op de Bijbel Oh yeah Het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam zonder dat Wacht, dus alles dat je zei dat is bedacht Puur om mij te trekken, mij te hebben in je mag. Het is jouw geluk, dus baby maak me stuk, dus je houdt van kwijtgaan Weet dat ik je plus eh, Weet je houdt van Birkins Weet hoeveel het kost Dus zie me naar de Zuid-Druk Sana Oh gebruik me Gebruik me dat dat je stiekem nog een beetje van me gebruik me.